Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een boete van 2 miljoen euro voor PostNL vanwege het te laat bezorgen van post is geschrapt. De boete werd in 2021 door de toezichthouder de autoriteit Consument en Markt opgelegd. PostNL ging in beroep omdat er sprake zou zijn van overmacht... waardoor de wettelijke norm voor postbezorging niet werd gehaald. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft de boete vandaag geschrapt. De advocaten van de twee ondernemers achter de stint willen vrijspraak. Zeven jaar geleden kwamen vier kinderen om het leven... toen de stint waarin ze zaten bij een spoorwegovergang werd geraakt door een trein. De begeleidster zegt dat het niet lukte om te remmen. Maar volgens de advocaten van de ondernemers is er niet genoeg bewijs... dat er een probleem was met de elektrische bolderkar. Tegen de twee ondernemers werd gisteren ruim vijf jaar cel geëist. Maar de advocaten noemen dat onterecht. Ze vinden dat er sprake is van een tragisch ongeluk en niet van een misdrijf. In het kanaal bij Vlaardingen is een lichaam gevonden. Duikers van de politie vonden het. Ze waren daar vanwege een lopend onderzoek. Afgelopen zomer werd op dezelfde plek een voet gevonden. Of de vondsten met elkaar te maken hebben, moet nog worden onderzocht. Na massale protesten komt er toch geen Trump Tower in Belgrado. Het luxe complex was gepland in het voormalig hoofdkwartier van de Servische legertop. Het gebouw werd gebombardeerd door de NAVO in 1999. De Servische regering wilde de Trump Tower graag hebben... onder meer om de banden met president Trump aan te halen... maar de bevolking kwam in verzet. Duizenden Serviërs gingen de straat op tegen de plannen. Jared Kushner, de schoonzoon van Trump die de bouw zou leiden, trekt zich nu terug. Het weer, vannacht wolkenvelden en opklaringen en de temperatuur daalt naar een graad of 5.